Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Oekraïense vluchtelingen in Nederland hebben niet in elke gemeente toegang tot de psycholoog. Veel Oekraïners zijn getraumatiseerd door de oorlog en krijgen vaak alleen online therapie. Er werken een aantal Oekraïens sprekende psychologen in Nederland, maar die kunnen niet altijd aan de slag, zeggen ze bij deze hulporganisatie. Er zijn genoeg uh, sprekende psychologen in Nederland, alleen die mogen niet altijd hun vak uitvoeren in Nederland, omdat hun diploma's niet worden erkend. Er zijn een aantal obstakels eh, waar we ze bij helpen om, eh, om ervoor te zorgen dat er meer Oekraïens sprekende psychologen in het Nederlandse systeem te werk eh, kunnen worden gesteld. Er is vooral veel vraag naar psychologen voor kinderen. Bij noodweer in Bosnië en Herzegovina zijn zeker 14 mensen omgekomen. Vannacht en vanochtend heeft het erg hard geregend. En daardoor zijn overstromingen en modderstromen in het midden en zuiden van het land. De schade is enorm, zegt correspondent Thijs Kettenis. Huizen staan meters hoog onder water. Maar ook wegen zijn over honderden meters weggespoeld. Eh, dat geldt ook voor de weg tussen de steden, eh, de hoofdstad Sarajevo en de stad eh, Mostar. Dat is een van de belangrijkste wegen van het land. En ook voor het spoor daar. de dijken onder het spoor zijn weggeslagen. Dus de rails hangen daar over tientallen meters nu in de lucht. Ja, er worden nog mensen vermist. Het dodental loopt dus waarschijnlijk nog op. En in Hoorn is een enorm nest weggehaald vol met Aziatische hoornaars. Die exoot eet alle andere insecten op en beschadigt ook fruit. Deze imker was al wekenlang op zoek naar het nest... en vond hem uiteindelijk door slim rekenwerk, hoog in een boom. Met de schepnet heb ik er eentje gevangen, gemerkt... En ja, dan komt de vliegrichting en de tijd wanneer ze weer terugkomen. En dan weet je ongeveer de afstand. 1 minuut is 100 meter. En dan wordt het zoeken. Bijna een beetje wiskunde, hè? Zo heb ik hem ook gevonden. Strategie. Ja, het nest was zo groot als een skippybal. Een gespecialiseerde ongediertebestrijder heeft het nest weggehaald. En daarvoor moest hij zich in een dik pak hijsen. Ze steken dieper en vaker. Het zijn echt een beetje klerenbeesten. Ja, het zijn kleerlijers. <laughs> hij heeft het nest met een hoogwerker, kettingzaag en stofzuiger uiteindelijk opgeruimd. Het weer dan, veel zon vanmiddag en een graad of 16. Vanavond en vannacht koud en dan kan het zelfs gaan vriezen. Morgen opnieuw een zonnetje en ook weer 16 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits komt op gang, het wordt steeds drukker op de weg. Wat opvalt is de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel heb je een kwartier vertraging. De hoofdrijbaan is dicht door een ongeluk. Je kunt er langs via de rechter parallelbaan de A7 van Zaanstad naar Horen rijdt het langzaam tussen knooppunt Zaandam en Purmerend. Vertraging is 10 minuten. En op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn sta je een kwartier in de file tussen Leimuiden en Rijnzaterwoude.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 Volgens verslaggevers van nieuwszender Al Jazeera vielen vier doden bij een aanval op een huis in Centraal Gaza. Ook vielen doden en gewonden bij aanvallen in het noorden en het zuiden. En bij overstromingen en aardverschuivingen in Bosnië en Herzegovina zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen. Vooral in het midden en het zuiden van het land stormde en regende het vannacht hard. Huizen zijn ingestort door aardverschuivingen en weer zijn overstroomd. Partijleider Thierry Baudet van Forum voor Democratie is verhoord door de politie na een aangifte tegen hem. In de aanklacht staat dat zijn partij wordt verdacht van groepsbelediging en het aanzetten tot haat. Dat zou zijn gebeurd in filmpjes die dit en vorig jaar zijn gebruikt. Het weer, het is een graad of 16 en op wat stapelwolken na is het zonnig. Vannacht is het helder tot, bij 0 tot 3 graden. in my mind I'm only dreaming Cause if I wake, girl, and you're not by my side I feel like half of me is no longer alive So please, shorty, before you walk out that door, booby Would you listen to my song? I give you one last chance with the devil. You can no longer dance. You got to be faithful so we could be through. have some dinner with some candlelight. Lay up in the bed and make love all night.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 that I forgive you, but I ain't gonna forget that you brought me. Baby, baby, baby, baby, but I have from a thug to a man Build my castle with bricks And no longer with sand Oh girl And just before I run to the blind better make love all night.